nu op eigen gezag een advies uitbrengen aan het kabinet. Schiphol mag tot 2020 groeien tot 500.000 vluchten... maar er zijn nog geen afspraken gemaakt over de jaren daarna. Alders stelt nu een groei voor van 10.000 vluchten tot 2023. Omwonenden, lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn hier veel tegen. Zij willen helemaal geen groei. Vanmiddag is er nog een laatste overleg. De Tweede Kamer debatteert later deze ochtend over de verruiming van het kinderpardon. Gisteravond bereikten de regeringspartijen een akkoord. Een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. Naar verwachting mag 90 in Nederland blijven. Daartegenover staat wel dat het kinderpardon op termijn wordt afgeschaft. Dat was een wens van de VVD. Organisaties die zich hebben ingezet voor nieuwe afspraken over het kinderpardon zijn over het algemeen positief. Defense for Children noemt het akkoord een doorbraak. De Nederlandse ex-generaal Patrick Kammaert stopt met zijn taak als VN-toezichthouder van het zaak het vuren in Jemen. Waarom hij zo snel vertrekt is niet duidelijk. Zijn taken worden overgenomen door een Deense generaal. Op 17 januari werd een konvooi van Kammaert beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Automobilisten en treinreizigers moeten vanwege de sneeuw vandaag rekening houden met drukte op de weg en minder treinen. De NS rijdt met een aangepaste dienstregeling. Rijkswaterstaat waarschuwt de automobilisten voor gladheid en ook Schiphol bereidt zich voor op de sneeuw. KLM schrapt 20 vluchten. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weer vanuit het zuiden trekt dat gebied met sneeuw over het land. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter. maart wordt 4 tot 8 centimeter verwacht. De temperatuur komt eruit rond de 2 à 3 graden.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 Vertraging is een half uur door een ongeluk op de A10. Dat is gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort en Hengelo. Tussen de A10 West bij de afrit Geuzenveld en het knooppunt Amstel staat 8 kilometer file. En twee rijstroken zijn dicht.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 Schiphol mag tot 2020 groeien tot 500.000 vluchten, maar er zijn nog geen afspraken.